Buitenbalgemoed met het NWS Journaal. Kinderombudsvrouw Kovers zich bij IS hadden aangesloten. Het kabinet vindt het te gevaarlijk om de kinderen op te halen... maar volgens Koverboer is dat onaanvaardbaar en in strijd met verdragen. Nu moeten gezinnen zich voor hulp nog zelf melden... bij diplomatieke posten in de regio. Volgens de kinderombudsvrouw kunnen gezinnen die posten onmogelijk bereiken. Er zitten zo'n 150 Nederlandse kinderen in voormalig IS-gebied. Het herstel van de grote Nederlandse pensioenfondsen is tot stilstand gekomen. Daardoor kunnen de pensioenen van miljoenen Nederlanders mogelijk niet worden verhoogd. De fondsen hebben last van dalende beurskoersen, waardoor ze minder geld in kas hebben. De kans dat er gekort moet worden op de pensioenen is volgens de fondsen niet groot. De schapen die eind vorige maand dood werden gevonden in Drenthe... zijn inderdaad aangevallen door een wolf. Dat blijkt uit DNA-testen door de Wageningen University. Schapenhouders dachten op basis van de verwondingen al dat een wolf de dader was. Nu het wetenschappelijk is vastgesteld... hebben de boeren recht op financiële compensatie. Schapenhouders maken zich zorgen over de komst van steeds meer wolven naar Nederland. Zo werden vorige maand op verschillende plaatsen in Limburg ook schapen doodgebeten. Voetbal. Sparta heeft in de strijd tegen degradatie gisteravond drie punten gepakt tegen concurrent NAC. De Rotterdammers wonnen in eigen huis met 2-1. Feyenoord won eenvoudig van Willem 2. Het werd 5-1 in Tilburg. Eerder op de avond wist Roda JC met 2-2 gelijk te spelen tegen landskampioen PSV. Ook Excelsior Heracles eindigde in 2-2. AZ won thuis met 4-3 van Vitesse. Het weer vannacht is het helder en rustig. De minima liggen rond de 10 graden. Overdag wordt het 20 graden op de Wadden en 23 tot 29 graden in de rest van het land.